Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Erasmus is. De man was in een land in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. Gisteren meldde hij zich bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Roosendaal. Volgens het protocol is hij daarna overgebracht naar een isolatiekamer in het Erasmus MC. Chili heeft in eigen land de Copa America gewonnen, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Na twee verlengingen was er nog niet gescoord door Chili en Argentinië. Uiteindelijk nam Chili de penalties beter. Alexis Sanchez van Arsenal schoot de winnende penalty binnen. Het is de eerste keer dat Chili de Copa America wint. En Engeland heeft de derde plaats op het WK voetbal voor vrouwen veroverd. In de verlenging maakte Farah Williams het enige doelpunt tegen Duitsland. En vanavond is de finale op het WK in Canada. Titelverdediger Japan neemt het dan op tegen de Verenigde Staten. Dat is dezelfde finale als vier jaar geleden. In Utrecht hebben gisteravond tientallen gelovigen in de open lucht een kerkdienst gehouden. Omdat vanwege de Tour de France de binnenstad bijna het hele weekend onbereikbaar is voor auto's... besloten ze de zondagochtenddienst buiten op het Nicolaaskerkhof te houden. En om ook tourfans uit andere landen te trekken werd de dienst ook in het Duits, Deens, Frans en Engels gelezen. En het KNMI geeft voor vandaag vanaf 1 uur s middags voor het hele land code geel af. Er is kans op onweer met veel regen, hagel en zware windstoten. Het onweer trekt van het zuidwesten naar het noordoosten. En er is kans op windstoten van rond de 90 km per uur. Het weer blijft overwegend droog en het koelt af naar een graad of 18.